Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland is een nieuwe aanval begonnen in het oosten van Oekraïne. Het hing al een tijdje in de lucht en volgens president Zelensky is de slag om de Donbass nu echt begonnen. Zo heet dat gebied in het oosten van zijn land. Deze defensie-expert houdt het in de gaten. De Russen zijn duidelijk met een offensief begonnen. Hebben op verschillende plaatsen geprobeerd de linies die al eigenlijk sinds 2014 bestaan eh, te doorbreken. Eh, verdedigingslinies in eh, Luhansk en Donetsk uh, eh, op lasten. Eh, dat is volgens de Oekraïners afgeslagen. zij zeggen dat ze zelfs een tegenaanval hebben ingezet... en daarbij zouden dorpjes zijn ingenomen die al jaren werden gecontroleerd door Russische separatisten. In Colombia is afgelopen weekend een Nederlander doodgeschoten door twee gewapende mannen op een motor. De man van 45 had een bierbrouwerij. Mogelijk werd hij overvallen of afgeperst, zegt de politie daar. Volgens Colombiaanse media was de Nederlander heel geliefd... omdat hij betrokken was bij de gemeenschap. Kinderen tot zes jaar moeten lekker kunnen spelen zonder allemaal extra lessen en toetsen te hoeven doen, vinden ze in de kinderopvang. De Tweede Kamer praat deze week over een plan om de kinderopvang in te zetten om leerachterstanden goed te maken. Maar die bedrijven zeggen dat ze daar niet op zitten te wachten. Volgens hen blijkt uit onderzoek dat spelen op die leeftijd juist belangrijk is. Ondanks het mooie weer konden zo'n 200 motorrijders in Brabant afgelopen weekend een nat pak halen. Ze werden door de kerk gezegend met een flinke plens wijwater. In de hoop dat ze het motorseizoen doorkomen zonder kleerscheuren. We hopen dat we allemaal eh, gewoon het hele jaar netjes kunnen rijden zonder stukken en zonder ongelukken. Ik voel me veiliger omdat God bij mij is. Ja, ik geloof er zelf niet zoveel in, maar eh, het is wel leuk om het een keer mee te maken. De motorzegening was voor corona een traditie, maar ging de afgelopen twee jaar niet door. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en droog.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 Elle s'aimait pas beaucoup, mais c'est pire qu'avant. On a le temps de le faire qu'une seule fois par an. Oh, comme c'est beau le métier de parent. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. d'abord tu m'idéalises Avant que tu me méprises Ok d'accord tu piqueras des crises Ensuite ben, tu feras tes valises Et puis bon débarras, bon débarras, bon débarras Tu diras c'est pas grave, ouais mais tu débarrasses Tu débarrasses, tu débarrasses J'ai dit prends toutes tes crasses, allez-y fais des gosses Allez-y fais des gosses un cycle S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Non, mais oui, je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste.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 De Franse president Macron en de Russische president Poetin... hebben op dit moment geen contact met elkaar. Door de burgerdoden in Bucha en andere steden is de oorlog een andere weg ingeslagen, vindt Macron. En Amerika overweegt om Rusland op een lijst te zetten van landen die herhaaldelijk steun hebben verleend aan internationale terreurdaden. Op dit moment staan alleen Noord-Korea, Syrië, Cuba en Iran op die Amerikaanse lijst. Het weer, het wordt vandaag een droge, zonnige dag met af en toe wat bewolking. De temperatuur loopt op tot 16 graden op de Wadden, tot 20 graden in het zuiden van het land.